te peinzen en ik denk steeds aan jou. Wat is er met me geschied? Minder ik vroeger een aardige vrouw, was het vriendschap anders niet. Waarom ben ik jou nu al twee weken trouw? Ik doe heel de dag niet aan dromen. Ik voel als voorheen ben je niet meer zo alleen wat is het me toch overkomen? Ik zag veel meisjes staan, niet één trok maar. Zag ze alle komen, maar even spoedig gaan. Waarom ben ik jou nu al twee weken trouw? Omdat ik veel van je hou. Steeds was de liefde voor mij als een sport. Spoedig ook, het schat, mooi op mijn snelheidsrecord. Het bleef steeds bij een feu d'amour. Waarom ben ik jou nu al twee weken trouw? Ik doe heel dan dagen niet van dromen. Ik voel als voorheen ben nu niet meer zo alleen. Wat is er me toch overkomen? Ik zag de meisjes gaan, niet één ze alle komen, maar even spoedig gaan. Waarom ben ik jou nu al twee weken trouw? Omdat ik veel van je Is het de schuld van je mond in het hart? Zijn het je ogen vol gloed? Wat kan het zijn dat ik met heel mijn hart altijd aan jou denken moet? Ik doe heel de dag niets dan dromen. Ik voel als voorheen mij nu niet meer zo alleen. Wat is er me toch overkomen? Ik zag veel meisjes gaan, niet één trok Ik zag ze alle komen, maar even spoedig gaan. Waarom ben ik jou nu al twee weken trouw? Hoe is het mogelijk? Twee weken al. Och dagen föll